Er zijn tientallen gewonden. Seismologen hebben in het midden van Italië in de afgelopen 24 uur zo'n 60 bevingen en aardschokken gemeten. CNA sluit volgend jaar vier filialen die slecht lopen. Dat meldt Trouw op basis van een brief aan het personeel die de krant in handen heeft. Het gaat om twee filialen in Utrecht en die in Pijnakker en Nijverdal. Volgens CNA hoeft niemand ontslagen te worden. Het personeel kan aan de slag in filialen in de buurt. In totaal zijn er 132 CNA-winkels in Nederland. Voor de kust van Libië is een boot met vluchtelingen gezonken. De Libische kustwacht heeft 29 mensen gered. Volgens een van de overlevenden waren er 126 vluchtelingen aan boord van de rubberen boot. Bijna 100 mensen worden dus vermist. De boot zou zijn gezonken omdat er te veel mensen aan boord waren. In Venezuela zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen president Maduro. Ze vinden dat hij zich steeds meer gedraagt als een dictator en ze eisen dat hij vertrekt. Bij het protest is een politieagent doodgeschoten. Het gaat economisch slecht met Venezuela en het parlement begint een afzettingsprocedure tegen Maduro. Door een actie van vandalen zitten zo'n 10.000 huishoudens in Alkmaar vanochtend in de kou. Hun cv-installatie is uit omdat er een gasstoring is geweest. Een gaskast is opengebroken met een koevoet en vanuit zo'n kast wordt het gas over een wijk verdeeld. Door het openbreken ging de automatische beveiliging aan en werd het gas afgesloten. Het weer, het is overwegend bewolkt met soms wat opklaringen. Wel blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt vanmiddag ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 richting Amsterdam. Tussen Knopend Ippenburg en Zoeterwoude 5 kilometer. A6 Ledenstad richting Muiden 6 kilometer voor Knopend Muidenberg. A7 richting Zandam tussen Hoorn en Purmerend Noord 3. Op de A9 richting Amstelveen ook 3 kilometer bij Knopend Beverwijk. Op de A15 richting Rotterdam, daar rijdt langzaam over 6 kilometer. Tussen Afrit Arkel en Harningsveld Giesendam. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda 4 kilometer bij Moordrecht en op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat tussen knoop Gorkum en Lexmond 3 kilometer. En op de A29 richting Rotterdam voor knoop het Vaanplein 6 kilometer met een kwartier vertraging. En vanwege een autobrand is de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn in beide richtingen dicht bij Alfa aan de Rijn.